Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer werden raketten afgevuurd. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen de afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zouden 7 mensen zijn omgekomen. De ramadan is afgelopen en dus is het suikerfeest begonnen. De bakkerijen waren er klaar voor. Alleen al als je kijkt naar de vitrines, dan springt het glazuur al van je tanden. We eten alleen maar baklava. <laughs> en lekkere uh, zoetigheid. De Raad van Marokkaanse Moskeeën heeft opgeroepen zoveel mogelijk thuis het suikerfeest te vieren. Moslims moeten niet bij anderen thuis op bezoek gaan en liever ook niet naar de moskee komen. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist tegen de twee verdachten die voetbaltalent Bilal Aydin eind december 2019 doodstaken bij een tramhalte in Den Haag. Bilal wilde van de mannen weten wie zijn neefje zou hebben geslagen. Daarop werd hij in zijn gezicht gestoken. In Doetinchem is de ME ingezet tegen supporters bij stadion De Vijverberg van de Graafschap... na de sensationele ontknoping op de laatste speeldag van de Eerste Divisie. Niet de superboeren uit de Achterhoek promoveerden naar de Eredivisie, maar Go Ahead Eagles. De Graafschap moest winnen van Helmond Sport, maar kwam niet verder dan een gelijkspel. Teleurgestelde fans dus. Drie wedstrijd om eh, vier punten te halen nou, en je haalt er eh, twee. Als je zoveel kansen mist, dan uh, eh, verdient het misschien ook niet. Gewoon zwaar kloten. En het weer nog. Af en toe wat zon vanochtend. Later vanmiddag 17 graden en meer bewolking. Het kan dan ook regenen en misschien wat onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Je doet er nog 10 minuten langer over daar...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 Over en weer werden raketten afgevuurd. In een loods op een vuilstort in Leeuwarden heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed. Bij de brand in een papieropslag kwam veel rook vrij. In Doetinchem heeft de ME ingegrepen tegen supporters bij stadion De Vijverberg. Boze fans misdroegen zich na het mislopen van de promotie voor de Graafschap. Het weer, eerst wat zon, geleidelijk ontstaan er meer wolken... en smiddags vooral in het midden en zuiden ook buien. Daarbij kan lokaal veel regen vallen en onweer voorkomen.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 Yes to being afraid no more. Life is so rainbow, yeah. Woo! Yeah. Not just something you say, but something you do. It's like a religion. say yeah. yeah. Everybody in the world, say yeah. We, we, we, we. we.